is Rashid Finch met het NOS-journaal. Landbouworganisatie LT... organisatie is bang dat de inkoopprijzen daardoor onder druk komen te staan. De tuinders die toch al in de problemen zitten door de Russische boycott... zouden daardoor nog minder verdienen aan hun producten. Een aantal supermarktketens hebben campagnes aangekondigd... om Nederlandse groenten en fruit meer onder de aandacht te brengen. De botten die begin deze maand zijn gevonden langs een rivier in Panama zijn toch van Chris Kremers, blijkt uit DNA-onderzoek, heeft de woordvoerster van de familie gezegd. Eerder werd nog gezegd dat de botresten niet van Chris Kremers of Lisanne Vroon zijn, maar toen was het DNA nog niet onderzocht. De Britse douane heeft in een zeecontainer 35 verstekelingen gevonden. Eén man heeft het niet overleefd en veel van de anderen waren onderkoeld en uitgedroogd. 18 mensen, onder wie zeven kinderen, zijn naar het ziekenhuis gebracht. En anderen zijn door medewerkers in de haven geholpen. De verstekelingen maakten een overtocht vanuit België, maar wat hun oorspronkelijke afkomst is, is niet bekend. Het is afgelopen nacht opnieuw onrustig geweest in Ferguson. Ongeveer 200 mensen probeerden de winkel te bestormen die door de doodgeschoten Michael Brown zou zijn beroofd. Bij de plundering werden ook stenen en andere dingen gegooid naar de politie. Andere demonstranten die vreedzaam wilden protesteren probeerden de winkel af te schermen door ervoor te gaan staan. In tegenstelling tot eerdere avonden met rellen greep de politie nu niet hard in. Een nacht eerder leek het juist weer rustig geworden in Ferguson nadat de staatspolitie de taken van de lokale politie had overgenomen. Het weer. De buien trekken weg naar het oosten. Zo nu en dan breekt ook de zon door. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen bewolkt en opnieuw regen. Het wordt dan hooguit 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file door werkzaamheden op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Oud-Beierland 2 kilometer.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 Welkom terug bij CFM Salford, het laatste uur van dit programma... met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vijf eh, het item Het Dier van de Week. En die luistert naar de naam Billy. En liefhebbers van het gedicht van de week, kwart voor vijf komt er weer een gedicht voorbij. En het gaat over vriendschap, weliswaar tussen aanhalingstekens. Eh, rond de klok van kwart over vier gaan we proberen... en dat is onder voorbehoud... Eh, contact te zoeken met eh, Frank de Visser. Onder het motto van gaat het weer een beetje meneer de Visser? Want die zat vandaag in de volgboot bij de Eneco Luchterduinenrace... En mocht hij nog op het water zijn, dan wordt het wellicht moeilijk om verbinding met hem te krijgen. Maar we gaan het toch proberen rond de klok van kwart over vier. Wellicht dat hij ons dan informatie kan geven over hoe deze race verzeild is. Verder hebben we nog wat eh, Formule 1 nieuws voor u. En eh, wellicht nog de uitslag van de DTM-kwalificatierace... die vanmiddag om twee uur werd verreden op de Nürburgring. En morgen eh, begint daar de race. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. Zo is het, meneer Vos. Daar heb je helemaal gelijk in. En zou dadelijk gaan proberen Frank dus te bereiken. Maar eerst De La Soul onder meer met Me, Myself en I.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 It's just me, myself, and I. just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. par où je déambule seul dans le métro. Une dernière kwart over vier geworden, of als je op de maandagmorgen luistert, kwart over tien. Goedemorgen zeggen we dan. Je hoorde de dernier dansen. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, en ik denk, Albert-Jan, als we de Pit Report instarten... dat we gaan hebben over de, de kwalie van de DTM. Ook, maar allereerst het volgende. Eh, Verstappen, jongste in de Formule 1, was het van de week te lezen in de Autosport. Max Verstappen gaat al komend seizoen zijn debuut maken in de Formule 1. Het Limburgse racetalent werd afgelopen week door Red Bull trots gepresenteerd... als de nieuwe aanwinst voor het, voor het eigen juniorteam. Van een geleidelijke route naar de koningsklasse van de autosport... is in zijn geval echter geen sprake. De komende maanden zal hij intensief worden klaargestoomd... om op zondag 15 maart aan de start te verschijnen van de Grand Prix van Australië in Melbourne. Verstappen junior zal dan 17 jaar en 164 dagen oud zijn... en zal daarmee de jongste Formule 1-debutant in de geschiedenis zijn. Hij zal worden ondergebracht bij Scudiera Toro Rosso... het succesvolle satellietteam van Red Bull Racing. Bij de Italiaanse renstal neemt Verstappen vermoedelijk de plaats in... van de Fransman Jean-Éric Vergne wiens contract afloopt. Bij Verstappen gaat het, naar goed Red Bull gebruik, om een meerjarige verbindenis. Zowel Max Verstappen als zijn vader Jos wil vooralsnog niets kwijt over de sportieve vooruitzichten voor het komende seizoen. Dat gaan we eerst bespreken met Red Bull en vervolgens kijken we wat er mogelijk is binnen het Red Bull-programma, stelt Verstappen senior. Dat laatste is echter al gebeurd. Een bron binnen Toro Rosso bevestigt dat, Nederland er vanaf komend seizoen weer een nieuwe Formule 1-coureur bij heeft. Komende week voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps... moet één eh, en ander officieel worden bekendgemaakt. En uh, eergisteren werkte Max Verstappen op het Red Bull Ring in Spielberg, Spielberg moet ik zeggen, voor promotionele doeleinden al een test af in de Formule Renault 3.5. Dus volgend jaar wederom een Verstappen in de Formule 1. Gaan we nu even kijken naar de uitslag van de kwalificatie van het DTM... en die dit weekend verreden wordt op de Nürburgring. De kwalificatie, eh, laten we zeggen de, de leider in het eh, algemeen klassement... om het wereldkampioenschap is Marco Wietman. En ook hij zal morgen vanaf Pol eh, starten. Zijn naaste concurrent Matthias Ekström met 56 punten... had een slechte kwalificatie en zal als 22e van start gaan. En naast, op de front row, naast Marco Wietman... zal Eduardo Montara als tweede voor Audi van start gaan. En die heeft momenteel 42 punten. En Marco Wietman, zoals gezegd, 93. De race gaat morgen over 49 ronden en zal om half twee aanvangen. Tot zover. Ik zeg yes, owner of a Lonely Arts. Dat was Yes met Owner of a Lonely Heart. Radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Girl, every minute, 60 in an hour. Craving for a bite of your touch, yeah. Since the beginning, you and me got together. best een we eh, noemen, deze Alan Clark. En hij maakt nog steeds hele lekkere muziek, waaronder deze Jorden de Sweet Taste. Het is tijd voor golfnieuws. Dan hebben we het over Tiger Woods. En Tiger Woods zal het prestigieuze golftoernooi tussen Europa en Amerika... de beste spelers van Amerika tegen Europa op 26 tot en met 28 september... in het Schotse Glen Eagles aan zich voorbij moeten laten gaan. Want Amerikaanse topgolfer Tiger Woods ontbreekt dus bij dit prestigieuze strijd om de Ryder Cup. De voormalige nummer 1 van de wereld kampt, met rugklachten... en heeft op advies van zijn medische team besloten voorlopig rust te nemen. Mijn doktoren en trainer zeggen dat mijn rugspieren moeten herstellen. Ze hebben me geadviseerd nu niet te spelen en te trainen, al dus Woods in een verklaring. Ik ben extreem teleurgesteld dat ik hierdoor niet kan, klaar ben voor de Ryder Cup. Woets, 38 jaar, werd in maart geopereerd aan een beknelde zenuw in zijn rug. De 14-voudige winnaar, u hoort het goed, 14-voudige winnaar van een major toernooi mist daardoor onder meer de Masters en de US Open. Hij sloeg vorige week wel af bij, tijdens het PGA Championship... maar werd daar zichtbaar geplaagd door fysieke problemen en miste de schifting. Maar golfliefhebbers, zet u het vast in de agenda. 26 tot en met 28 september is het weer zover dit tweejaarlijkse top golfevenement, de Ryder Cup eh, vanaf de Schotse Glen Eagles. En wie ook niet meedoet bij de Amerikanen is Jason Duffner. Want die is ook geblesseerd. Wie daar tegen wel mee gaat doen is Phil Mickelson. En of jouw Sluiten eh, geselecteerd wordt, dat houden wij voor u in de gaten. Een zonde van Tiger Woods? Ja, is jammer. Ja, maar voor hem geldt wel, als hij golft, dan golft hij goed, hè? Ja. Hier is de dijk en als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten te sturen. Duurt de dagen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt te dagen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de hand het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. aan het plotseling gaan waaien, ook al wil je er niet aan. Als het golf, een golf dat voelt, niet te stuiten, niet te sturen, duurt te aan. gaten gaan niet dicht. Wil geen mensen eraan geloven. Morgen wordt het toch weer licht. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt te dagen, duurt te uren. Als het golft, dan golft Ja, we hebben vanmiddag bij CFM te gast in de studio Maurice Mulder. Weet je wat nou het leuke is? In de keuken had hij het al koud, maar volgens mij heeft het in de studio ook koud. Want hij heeft gewoon zijn jas aan. Ja, ja, ja, ja. Nou. <laughs> Het is zo koud, hè? Ja, 17 graden. Nee, het is een graadje of 20, hoor. Dus... Nou, we hebben die airco ook aanstaan. ja, die hebben we aanstaan. Nou, dat hoeft dan toch ook niet? Nee, dat is waar. <laughs> We zetten hem zo dadelijk uit, als we klaar zijn. Goed, goed het is eh, tijd voor het dier van de week, ja, Albert Allereerst even een bericht. We, proberen, we hebben meerdere keren geprobeerd om de heer De Visser... die eh, als, eh, op de volgboot mee is ten, tijdens de Eneco Luchterduinenrace... Maar hij was er al bang voor. Ik denk dat hij nog op zee zit, dus we krijgen geen verbinding. Wellicht dat we daar morgen meer informatie over hebben. Goed, het dier van de week. En dan hebben we het over Billy. En Billy kunnen we kort zijn. Het is gewoon een lieve, eh, leuke en grappige kater... die graag op schoot ligt en heel veel van knuffelen houdt. Hij gaat graag naar buiten om van het zonnetje te genieten. Dus een huis met een tuin, heb je hem weer, staat hoog op zijn verlanglijstje. Billy is niet altijd leuk naar andere katten... maar zou best graag willen samen moeten wo willen wonen met een lief en vooral rustig vriendinnetje. Billy krijgt blaasgruis voor. Dat zal speciaal voor zijn. Wie, heeft deze leuke kater, eh, wie geeft deze leuke kater een fijn thuis? Kom gewoon eens langs om met hem kennis te maken... of met een van de andere dieren in het asiel. Ze wachten met smart op u. En Billy verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesopstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk gewoon even op de internetpagina van www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Billy verdient een thuis. En vanaf deze kaarten schakelen we gewoon door naar de Monkeys. Hier zijn ze met Daydream Believer. Could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Bij CFM Zandvoort hoorde je de single van The Monkeys en Daydream Believer. Hier is Bob Marley tezamen met de Wailers en Three Little Birds. Nou ga ik een beetje reggae draaien? Wil je vast wel een beetje warm van? Maar nee, het werkt nog niet, hoor. Eh, Bob Marley en de Wailers. En dat was eh, Three Little Birds. Ja. <laughs> wat, wil jij, wat wil jij zeggen? Wat staat ook weer te gebeuren? Binnenkort is het weer tijd voor het strand schaaktoernooi. Volgende week zaterdag 23 augustus zal bij strandpaviljoen Meijer aan Zee, nummertje 16, het jaarlijkse strandschaaktoernooi plaatsvinden. Het is alweer de negentiende keer dat dit schitterende schaakevenement georganiseerd wordt en de tweede keer dat de organisatie in handen is van Chess Society Zandvoort slash de Haarlemse Jopen. Het toernooi begint om 11 uur. Deelnemers dienen uiterlijk half 11 aanwezig te zijn. De prijsuitreiking vindt plaats rond 5 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro. U dient zich wel vooraf aan te melden... en het kan tot uiterlijk vrijdag 22 augustus 9 uur s avonds. Bij voorkeur per e-mail naar strandschaakapenstaatje gmail.com. Onder vermelding van uw naam, woonplaats, eh, eventuele club en rating. Meer info of telefonisch aanmelden kan via Henk Bierman. Telefonisch te bereiken op 06 483 413 16. 06 483 16 fout. 06 483 41316. Dus schakers, geeft u op. Oké, zo zometeen over een tweetal platen bij CFM. Het gedicht, en dat gaat over vriendschap tussen aanhalingstekens. Ja, ik doe het eventjes voor de webcam. www.zfm-live.nl, daar kan je meekijken in de studio van CFM. Do what mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles machin un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défites les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres, t'as commis des fautes, chacun ses défauts, t'es parano, manipulé par Mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait. Mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. dat is een hele tijd geleden, Albert-Jan. Onze grote vriend, hè. Met de Jims hoor je. Met Samblé. Het is inmiddels kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week. En deze week gaat het gedicht van de week over vriendschap. Jawel, Mo. Tussen die aanhalingstekens. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deel als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij mij achteraan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Totdat hij verhuisde naar een andere stad. Ik heb, als ik het goed heb, nog een kaart van hem gehad. Ik kreeg toen een vriendin waarmee ik alles deel. Als zij begon te zoenen, dan vree ik met haar mee. Als ik begon te janken, kwam ze naast me staan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Tot het moment dat ze spontaan mijn naam vergat. En bleek dat ze een ander vriendje had. Als het gaat om geld. Als het gaat om vrouwen. Als het gaat om alles wat je, wat je lief hebt. Wie, ja, wie kun je dan nog vertrouwen? Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een heel dun laagje chroom. Dat was hem, het gedicht van de week bij CFM. Vriendschap. Dankjewel Albert-Jan, hij is weer heel mooi.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 De DJ's, die zijn er morgen weer bij CFM. Vanaf 8 uur tot 10 uur Counter tracks en eh, van 10 tot 12 CFM Jazz. Dus zeker de moeite waard om eh, naar die beide programma's morgenochtend te gaan luisteren. Je de WALD, de single van eh, Harry Chapin. En dat was wel weer deze aflevering van Salford op zaterdag, Albert-Jan. Het is voorbij gevlogen. Het zit er alweer op in de pop. Het zit erop. Ja, maar zo is het. Niet getreurd, morgen is er weer Zandvoort op zondag. Ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Dan, dan gaan we natuurlijk weer de, de voetbal-eredivisie volgen. En nog veel meer nieuws. Dus wij zeggen tot morgen. Tot morgen. Tot morgen en bedankt voor het luisteren.